hebben gedeeld in de WhatsApp-groep van de klas. Welke maatregelen Defensie neemt is nog onduidelijk. Vietnam laat het lichaam van Ho Chi Minh opnieuw balsemen. De revolutionaire leider die het land onafhankelijkheid bracht... werd na zijn dood in 1969 in een mausoleum in de hoofdstad Hanoi geplaatst. Vietnam wil het lichaam nu voor langere tijd goed bewaren... en krijgt daarbij hulp van Russische experts. Ho Chi Minh wilde eigenlijk helemaal niet worden gebalsemd. Hij wilde dat zijn as verspreid zou worden in het noorden en zuiden van Vietnam. Hij was bang dat er een persoonlijkheidscultus zou ontstaan... wat uiteindelijk toch is gebeurd. Meer dan 57 miljoen mensen hebben zijn tombe tot nu toe bezocht. Defensie spreekt tegen dat de mitrailleur die gisteren bij Oog door fietsers werd gevonden daar onbeheerd stond. Het wapen hoorde bij een oefening, vlakbij zijn militair terrein. Militairen oefenden dat ze snel hun wapen moesten achterlaten. Het wapen was geladen met oefenmunitie en het werd wel degelijk in de gaten gehouden, zegt Defensie. Tegen de man van 34 is TBS met dwangverpleging geëist... omdat hij al acht jaar een minderjarig meisje lastig valt. Het is de vierde keer dat de Zwollenaar terecht staat... voor het stalken van het nu 17-jarige meisje. Hij leerde de familie van het meisje uit het Drentse dorp Zuid-Laren... in 2011 kennen op de camping... en werd naar eigen zeggen verliefd op haar. Ze was toen negen. Sindsdien valt hij haar en de familie lastig. Het weer nog. Vanmiddag vallen er verspreid nog wat buien... met plaatselijk ook kans op onweer. Van het westen uit breekt de zon wat vaker door. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen begint zonnig, later wat stapelwolken en plaatselijk een enkele bui. En dan wordt het ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.